Omdat er mogelijke explosieve stoffen zijn achtergebleven... heeft de politie de EOD gewaarschuwd. Die doet nu onderzoek. Enkele bewoners zijn opgevangen in een zorginstelling. Anderen gingen naar familie of vrienden. Of er in Emmen iets is buitgemaakt, is niet bekend. Aan de zuidkant van de Filipijnen is een zware aardbeving geweest. De schok had een kracht van 7,2 en was op bijna 200 kilometer van de stad General Santos op het eiland Mindanao. Er zijn tot nu toe geen berichten over slachtoffers of schade. Wel is gewaarschuwd voor een tsunami. De weduwe van de co-piloot van het verongelukte vliegtuig van Lion Air... sleept vliegtuigbouwer Boeing voor de rechter. Boeing heeft een ondeugdelijk toestel geleverd... en is dus schuldig aan zijn dood, zegt ze. Het toestel, met 189 mensen aan boord... verongelukte eind oktober boven de Javazee. Door een kapotte sensor konden de piloten de Boeing niet in de lucht houden. Bij een aanslag in Egypte bij de piramides van Gizeh zijn vier mensen om het leven gekomen. Drie Vietnamese toeristen en een plaatselijke gids. Bij de bus waarin ze zaten ontplofte een bermbom. Van de tien gewonden zijn twee mensen er slecht aan toe. Onder de gewonden is ook de Egyptische chauffeur van de bus. Het aantal winkels in Nederland waar vuurwerk wordt verkocht blijft dalen. In 2014 waren het er nog zo'n 1500. Dit jaar zijn het er naar schatting 1300, zegt de organisatie van vuurwerkverkopers. De oorzaak van de daling zouden de kostbare investeringen zijn voor de veiligheid... zoals sprinklerinstallaties en beveiligde opslagruimtes. Het weer bewolkt en nevelig, verder vandaag grijs en wat regen. In het zuidwesten blijft het waarschijnlijk droog. Aan zee vrij veel wind en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files.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 Body language so fluent. I can read your silhouette. Uh. and I know what you're thinking. When you bite your lip, I swear uh, that I'm not overthinking. Got your signals everywhere. So let's lose control and rock the boat. You know you want it. You know you want it. Let's break the rules. A little rendezvous. You know you want it. You know you want it, baby. I want a piece of your mind so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time. Just have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. No need to stress it I just want your company and give you all my attention when we dance the Billy Jean. So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time. Just have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better.